uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De tijd maakt KLM bekend of er nog meer vluchten worden geannuleerd... als gevolg van de problemen op Schiphol. Ook moet dan duidelijker zijn wat de gevolgen zijn voor de vluchten van morgen. De luchtvaartmaatschappij heeft vanmorgen vliegtuigen half leeg moeten laten vertrekken... toen de luchthaven tijdelijk helemaal was afgesloten. Ook EasyJet heeft vluchten geannuleerd, hoeveel is niet bekend. Schiphol kwam nog steeds met problemen als gevolg van een stroomstoring. Het is extra druk vanwege de meivakantie. Door de stroomstoring hebben in Zuidoost en Amsterdam-Zuidoost ook zo'n 18.000 huishoudens zonder stroom gezeten. Twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Ook KLM heeft al veel schadeclaims voor vergoedingen binnengekregen. De bureaus wijzen erop dat claims over vluchten van voor 12 uur niet in behandeling worden genomen. Voor die periode kunnen de luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht door de stroomstoring. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse. Met nog één speelronde te gaan zijn Sparta en Roda JC niet meer in te halen. Na 34 jaar eredivisie speelt FC Twente volgend jaar dus een niveau lager. Roda en Sparta moeten na competitie spelen. Ajax heeft zichzelf verzekerd van de tweede plaats in de eredivisie... en daarmee een plaats in de tweede voorronde van de Champions League. Het weer, Vanavond en vannacht trekken er buien over, sommige met onweer, hagel en zware windstoten. Plaatselijk valt veel water en de zwaarste buien worden verwacht langs de oostgrens. Morgenochtend eerst in het noorden regen, daarna een tijdje droog. Aan het eind van de dag vanuit het zuidwesten opnieuw regen.